In Utrecht loopt een proef met crowd control. Daar wordt omgeroepen om niet dicht bij de rolstrappen stil te staan. Bij 1 op de 5 kinderen met astma in Nederland... is de ziekte gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer. En in de steden is dat zelfs bijna de helft, zegt het Longfonds. Het aantal is nergens anders in Europa zo hoog. Het Longfonds wil maatregelen van de politiek... en biedt vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer. In vier maanden tijd zijn in Nederland bijna 10.000 doodgeboren kinderen geregistreerd... heeft de Volkskrant becijferd... Sinds februari is het mogelijk om doodgeboren kinderen aan te geven bij de burgerlijke stand. Er zijn vooral veel kinderen geregistreerd die jaren geleden al doodgeboren werden. Zo lieten ouders in Eindhoven een kind registreren uit 1958. De horeca is jaarlijks 1,4 miljard euro kwijt aan het vervangen van personeel, heeft ABN AMRO berekend. De branche raakt elk jaar 40% van het personeel kwijt, vaak uit onvrede over de hoge werkdruk, lage lonen en weinig doorgroeimogelijkheden. De onderzoekers adviseren de horeca om meer te investeren in manieren om het werk leuker en lichter te maken. Voor het eerst stapt een Nederlandse vrouw die haar kind heeft moeten afstaan naar de rechter om de staat aansprakelijk te stellen, schrijft Trouw. De vrouw moest haar kind in de jaren 60 meteen na de geboorte afstaan omdat ze niet getrouwd was. Ook werd ze uit de ouderlijke macht gezet. Het jongetje zat drie jaar in een tehuis en werd na drie jaar geadopteerd. Het weer, lokaal wat mistbanken, die trekken in de loop van de ochtend weg. Overdag ruimte voor de zon, alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag gaat het regenen... en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 richting Zaandam bij Avenhoorn 3 kilometer. A8 richting Amsterdam bij Zaanstad 8 kilometer kost je een kwartier. Het komt door een aanrijding en zijn drie rijstroken dicht. Dan de A9 richting Amstelveen bij knooppunt Velsen, 10 kilometer.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 Goedemorgen, eh, Zandvoort. Ben je er allemaal weer bij? 9 uur. Vijf over 9 bijna. En hier is 10cc. tot 10 ben ik er nog te horen. Na 10 uur non-stop. Met allemaal leuke muziek van Cor Draaier. Trouwens, Cor, heeft deze ook uitgezocht. Cor kan dat heel goed. 10cc de Wall Street Shuffle. Van alweer een aantal jaar geleden. Maar dat is de muziek die wij draaien hier. In de ochtend. In de morgen. Goedemorgen. De ZFM, met geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. Met de mooiste platen. Luister maar. Hier is ILO. Zing. stars. stukje muziek. Van Eloy, de Electric Light Orchestra. Ik zit een beetje op internet te kijken. En er is een uh, Zandvoortse site heet zandvoortvroeger.nl. Te leuk voor woorden. Allemaal prachtige leuke foto's van vroeger. Moet je maar eens kijken. Echt de moeite waard. Every day takes a morning Slaps a dollar on her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay away another day. It's just another day. It's just another day. So sad. die uit de Beatles, eh, omdat de Beatles uit elkaar zijn gegaan. Was dit uh, Another Day van Paul McCartney. Inmiddels is hij alweer 77. Wat een held is die man. En wat een prachtige platen heeft hij ons achtergelaten. En deze man ook trouwens. Phil Collins. Hij is regelmatig in Nederland, want zijn eh, schoonzoon woont in Nederland. En zijn dochter ook, geloof ik. Dus als je hem een keer tegenkomt, doe hem de groeten van me. zus. ZFM. Ook regelmatig te horen hier. De grootste artiesten. De beste platen. Het is uh, eh, vier voor half tien. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. En zij is bijzonder goed. En daarom zingt ze ook. Althans, als zangeres dan, hè goed als zangeres. Verder ken ik haar niet. Hier is Running Up That Hill, Kate Bush. Hill bij ZFM. Prachtige plaat. een Enorme fan van geweest vroeger. Toen wij jong waren. En nog, en nog stoer. In, in, in, spijkerjasjes. En dan liepen we de zee in. Gingen met onze broeken gingen we dan helemaal uh, wit maken. Met zand en met eh, zeewater. Ja, <laughs> dat was wat. Goedemorgen. All babies together, everyone I see. Half of us are satisfied, half of us in need. beautiful us by our greed. Oh, when will there be a harvest? Leuke platen bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En eh, je kan ook nog een beetje swingen. Op het geluid van de Pointer Sisters, dames en heren. Het wordt een eh, mooie week hier in Zandvoort. Het wordt steeds mooier en het weekend wordt helemaal top. meisjes Pointer waren echte zusjes. Dochters van een dominee. Een heel grote hit gehad. In de 70 en 80 jaren. Leuke muziek hoor. Half tien reeds tijd vliegt als je lol hebt. Isn't she lovely? Eh, dat vind ik wel. ik al dat ook. Met zo'n schuif. Zo. En nog steeds. Speelt nog steeds mondharmonica. Zingt nog steeds. Maakt de mooiste muziek. Bijzonder, uh, bijzonder artiest. ZFM 24 uur per dag. Het geluid van Zandvoort en dans even mee. Even gewoon die heupen los. Hup, hup. Want dit is swing hoor. Om zes over half negen. Tien. Er zijn wat zusters hier. De Pointer Sisters hadden we net al. En dit is Sister Sledge. And he is the greatest dancer hebben ze dan niet over mij, hoor. Ik ben daar niet zo best in. Maar ja, je kan niet alles hebben in je leven. Nou, Dames, ik zou zeggen... Ga eens wat zingen. Hup, hup. miles in my thing. Na Rogers. En uh, die andere, die andere flipper. Die hebben dit eh, geproduceerd. Dat is goed te horen hoor. En daarom werd het van die grote hits toen. En ze treden nog steeds op hoor. Oh, oh, Dat is misschien leuk voor je verjaardag. Dat je denkt, nou ik wil gewoon op het feestje de de Sledge even langs laten komen. Nou, dat is mogelijk. Kost dat, maar dan heb je ook wat. ZFM. En dit is een van mijn favoriete nummers. Vind ik zo goed. Keihard zetten, jongens. Hup, open die volume. En even meeswingen. Johnny Guitar Watson. And she's a real mother for you.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 Listen. Lord, it's a real motherfucker. discover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Love is a real motherfucker, yeah. Kita Watson en een real mother for you. Two hot dogs and a strawberry soda. It's a real mother for you. Kon die gewoon spelen, zeg. In het harnas gestorven op een eh, podium in... Eh, in Yokohama in, uh, in Japan. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, wat je ook kan doen is even even de app downloaden van ZFM. Met de App Store of bij Google Play. En dan kan je eh, alles eh, zien. Je kan eh, live meeluisteren. En dit zijn die Fayon Cannibals. Johnny Come Home. sorry Canals uit uh, Birmingham kwamen ze. Toch een aantal hits gehad. Niet geheel zonder, eh, zonder succes. En dit was altijd zo leuk. Met Bianco. En whose side are you on? Ja? Yeah. table for two. a rage in muziekje ook. Dat lijkt wel eh, een beetje... Een beetje bij wie hoor jij nou? Pion. Tien minuten voor tien uur. Bij ZFM het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. Ah, deze is ook gaaf, hè? En dat op een dinsdag. Boomtown Reds. Nou, dat is een grote hit. Hele grote hit. I don't like Mondays. The silicon chip inside her head gets switched to overload.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 Oh. Goed zo, Bob. Bob Geldof was de zanger van de Boomtown Reds. Later solo gegaan. En heeft eh, Band Aid helemaal eh, opgezet. En eh, is ook geridderd. En het is, het is nou Sir Bob. ZFM, het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag de mooiste muziek. En de leukste muziek. Zo ook deze, de Eamon Corner. Paradise, is half as nice. jaren. Paradise is Half as Nice van de Eamon Corner. Muziek uitgekozen door uh, Cor Draaier. En dat doet hij goed hoor. Bij ZFM. Cor kan er wat van. 24 uur per dag. Cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn. Weer en verkeer hier bij ZFM. Dat is eigenlijk alles. Het is bijna 10 uur, ik hou ermee op. Van ZFM. Ik denk nog één plaat.